8 uur. Maarten Stultjes met het NWS Journaal. Er gaan nog te weinig kinderen naar een school die goed bij ze past. Dat vindt de Onderwijsraad. Er is niet in elke regio een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in passende begeleiding. Scholen moeten er sinds twee jaar voor zorgen dat ze alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed onderwijs kunnen geven. Ze moeten regionaal afspraken maken over wie welke kinderen opneemt en waarin een school zich specialiseert. Dat gebeurt nog veel te weinig, zegt de onderwijsraad. In brood zit nog altijd te veel zout, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Bij het supermarktbrood gaat het goed, maar de bakkerijketens blijven achter. Daar zijn vooral de ambachtelijke broden te zout. De bakkerijen Vlaams Broodhuis en Van Menno spannen de kroon. Alle onderzochte broden van deze ketens zijn te zout. De zoutste broden uit de test bevatten 0,8 gram zout per snee. Bij een grote brand in een hotel in de Pakistanse stad Karachi zijn tenminste 11 mensen omgekomen. De brand ontstond op de zesde verdieping en was volgens de burgemeester na vier uur onder controle. Reddingswerkers wisten met een kraan zeker 100 mensen uit het brandende hotel te redden. Volgens het lokale ziekenhuis worden zo'n 70 mensen behandeld voor het inademen van rook, van wie 30 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse overheid geeft geen vergunning voor de aanleg van een oliepijpleiding door het Standing Rock Reservaat in de Amerikaanse staat North Dakota. Indianen en milieuactivisten hebben maanden tegen de aanleg geprotesteerd. De demonstranten vinden de pijpleiding een bedreiging voor hun waterbronnen. Er wordt een andere route gezocht voor het laatste stuk van de leiding... die olie van North Dakota naar de zuidelijke gelegen staat Illinois moet brengen. En het weer. Vandaag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het noorden kan het nog wat mistig zijn. Het blijft wel koud met maxima tussen de 0 en 4 graden. Vanavond vriest het weer flink tot min 8 in het noordoosten. Later in de week wordt het zachter, maar ook wisselvalliger. Tot zover. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam... tussen Knoop het Hoeverlaken en Hilversum, 14 kilometer. Daar ligt glas op de weg, de linkerrijstrook is afgesloten... vertraging ruim een half uur. Je kan ook omrijden via Utrecht over de A28. De A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg, 15 kilometer... ruim 20 minuten oponthoud. Na een ongeluk op de A4, daarna richting Rotterdam... bij Knoop het Benelux, 3 kilometer... Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging ruim 15 minuten. Door een kapotte auto op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Kadoelen en Knoop het Watergraasmeer, 8 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier. De rechter rijstrook is afgesloten. Na 15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 8 kilometer. Vertraging ruim 20 minuten. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein, 11 kilometer. Vertraging is nog een kwartier, maar alle rijstroken daar zijn weer vrij.